Daarvoor werd hij veroordeeld en volgens de universiteit moet hij daarom weg. De Chinese afvaardiging in Hongkong zegt dat de universiteit door het ontslag gezuiverd wordt. Tai en andere critici zien het ontslag als de genadeklap voor de academische vrijheid in de stadstaat. In het centrum van Amsterdam is een hotel beschoten. In de glazen voordeur van Hotel W zitten kogelgaten. En ook een deur naast het hotel is onder vuur genomen. Rond half vier vannacht kreeg de politie een melding... dat er in de Spuistraat, vlakbij de Kalverstraat, werd geschoten. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De politie doet onderzoek. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen om de controle op sociale media te vergroten. Bedrijven als Facebook en Twitter worden verplicht om in Turkije een kantoor te hebben. En ook moeten ze aanwijzingen van de Turkse rechtbanken opvolgen om ongewenste teksten weg te halen. Bij weigering kunnen hoge boetes worden opgelegd. Volgens critici betekenen de nieuwe regels een beperking van de vrijheid van meningsuiting in Turkije. De meeste media staan onder controle van de Turkse regering. Voor andere meningen moeten mensen uitwijken naar kleine nieuwsites en sociale media. In het Oranje, Hotel, het beruchte oorlogsgevangenis in Scheveningen... zijn teksten ontdekt van een prominente NSB'er. Daniel de Blok van Scheltinga, burgemeester van Wassenaar... werd na de bevrijding gearresteerd. In dodencel 601 kerfde hij teksten in de muur... waaronder zijn eigen naam en een kalender. De inscripties werden later overgeverfd. Vier studenten van de TU Delft ontdekten de teksten... met behulp van een speciale belichtingstechniek. Het weer, geregeld zon, in het noorden wat meer bewolking en kans op een bui. En het wordt 18 tot 23 graden.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 Opstand. striking it out, baby. Don't care if I sound crazy, but you never let me down. No, no, that's why when the sun's up, I'm staying. Still laying in your bed, saying, ooh, ooh, ooh, ooh. my mind for the night.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 I'm a sad girl in this big world. It's a mad world. couldn't be Like no one really wants to find a genuine connect Before they even look at you, they move on to the next And I know Then they say, don't you worry, I'm the one Then the very next day they say they're done And I don't wanna listen to the shit you spun No, I don't want to listen to the shit you spun Walking to a party, feeling out of place Everyone's too cool, everyone's too fake I try to start a conversation, but I can't seem to relate Yo, I'm about to get an Uber. Cause you're so fucking cool. You're just way too fucking cool. And I don't really care if you're king. And I don't really care for gold thing. You'll be pointing at some girls and saying, yeah, we had a fling. Uh, you're not fooling me, you're just a puppet on the string. Just a puppet on the string, oh. And they say, don't you worry, I the very next day they say they're done and i don't wanna listen to the shit you spun no i don't want to listen to the shit you spun walking to a party feeling out of place everyone's too cool everyone's too fake i try to start a conversation but i can't seem to relate blend ladies blend what did i say about coming into my room when i'm doing a video Get out of my mind.